Volgens Klink moet in oktober rekening worden gehouden met een personeelsuitval van 30 tot 50 procent. Dat mag geen consequenties hebben voor de basisvoorzieningen in de zorg, zegt Klink. Door nu al bijvoorbeeld noodroosters te maken, kan de zorg zoveel mogelijk gegarandeerd worden. In Thailand is een Nederlander veroordeeld tot 37 jaar cel voor het seksueel misbruiken van een jongen van 12. De nu 62-jarige man nam de jongen tussen maart en december 2007 in de bladplaats Hua Hin herhaaldelijk mee uit zijn ouderlijk huis. Tegen betaling van een klein bedrag misbruikte hij de jongen. Medeplichtige Thaise man kreeg van de rechtbank in Bangkok een celstraf opgelegd van ruim 26 jaar. In Os heeft de politie een 40-jarige man in een woning neergeschoten. Hij is in zorgwekkende toestand naar het ziekenhuis gebracht. De politie was naar de woning gegaan na een alarmerend telefoontje van de ouders van de man. Hij bedreigde zijn ouders met een mes en richtte dat wapen ook op tegen de genten. Een van hen schoot de man neer. McDonald's lijkt weinig te lijden te hebben van de economische crisis. In de Nederlandse filialen van de hamburgerketen is de omzet de eerste drie maanden gestegen met 3,5 De verwachting is dat de groei zal doorzetten tot 4 Dat is 2 minder dan vorig jaar. Toch is de directie tevreden, want de trend is dat mensen minder fastfood eten. McDonald's is met een omzet van 529 miljoen de grootste horecaondernemer in Nederland. In de strijd om de Champions Trophy hebben de Nederlandse hockeyvrouwen met 2-2 gelijk gespeeld tegen koploper Argentinië. Oranje speelt in Sydney vrijdag de laatste wedstrijd tegen Australië. Een gelijkspel is voldoende om de finale te halen. Het weerperiode met zon en bijna overal droog. Het wordt tussen 23 graden op de Wadden en 27 in het zuidoosten.